van 4 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij straalwerkzaamheden met grit is de laatste maanden mogelijk asbest vrijgekomen. Er zijn aanwijzingen dat de kankerverwekkende stof in het straalmiddel Eurogrit is terechtgekomen. Daarvoor waarschuwt de fabrikant. Het grit wordt gebruikt bij het stralen van bijvoorbeeld metaal. Bij Tata Steel in IJmuiden en bij het afvalenergiebedrijf in Amsterdam is waarschijnlijk Eurogrit gebruikt. Na straalwerkzaamheden is daar asbest gevonden. In de Spaanse hoofdstad Madrid demonstreren duizenden mensen tegen een onafhankelijk Catalonië. Ze willen niet dat de Catalaanse regio-president Puigdemont de onafhankelijkheid uitroept en zich afscheidt van Spanje. De mars verloopt vooralsnog rustig. Op een aantal andere plekken in Madrid en in Barcelona roepen mensen juist op om de dialoog aan te gaan. Ze dragen witte kleding en hebben geen vlaggen bij zich om te benadrukken dat ze neutraal zijn. Naar verwachting spreekt Puigdemont dinsdag het regionale parlement toe over de uitslag van het referendum afgelopen weekend. Mogelijk wil hij dan ook de onafhankelijkheid uitroepen. In en om Huis ter bij Zeist zoeken mensen al een groot deel van de dag naar Anne Faber. De Utrechtse van 25 wordt nu ruim een week vermist. Vrienden, familie, politie en het Rode Kruis zoeken in tuinen, bos en rond een vijver... waarin een fiets werd gevonden die mogelijk van Faber is. De vijver is inmiddels leeggepompt. De politie zoekt in de modder naar aanwijzingen. Bij een ongeluk in Lippenhuizen in Friesland zijn twee doden gevallen. Ze zaten in een auto die tegen een boom botste. Mogelijk moesten ze uitwijken voor een andere auto. Daar doet de politie nog onderzoek naar. Het weer dan nog. Op veel plaatsen is het druilerig bij een graad of 13. Vanavond trekt de regen geleidelijk weg. Morgen nog een enkele bui, meer zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.